Het Latijns-Amerikaanse land werd vanochtend getroffen door een zeer zware aardbeving met een kracht van 8,8 op de schaal van Richter. Ook was er een aantal zware naschokken. Het epicentrum was 90 kilometer voor de kust van de stad Concepcion, die ten zuiden van de hoofdstad Santiago ligt. Voor Chili en Peru is een tsunami-waarschuwing afgegeven. FNV-bondgenoten heeft CSU gedreigd met een rechtszaak als het schoonmaakbedrijf niet stopt met het breken van de schoonmakersstaking. Amsterdam Centraal Station lag donderdagavond nog vol troep maar vrijdagochtend was het station weer schoon. CSU ontkent dat het medewerkers heeft ingezet op Amsterdam. CS. Schoonmakers voeren al maanden actie voor een nieuwe CAO. Ze richten zich vooral op grote opdrachtgevers als de NS. In Cuba zijn nog eens vier politieke gevangenen in de hongerstaking gegaan... na de dood eerder deze week van een gevangene. De man overleed na een hongerstaking van 85 dagen die hij hield om te protesteren... tegen de slechte omstandigheden in de gevangenis. De vier nieuwe hongerstakers werden net als de overleden gevangenen in 2003 gearresteerd bij een politieactie tegen de oppositie. Een journalist doet uit solidariteit met de dissidenten mee aan de hongerstaking. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft besloten dat iedereen in het leger voortaan mag twitteren en bloggen. Wel kunnen de mogelijkheden tijdelijk worden geblokkeerd als dat nodig is om bijvoorbeeld militaire operaties geheim te houden. Onder de gebruikers van Twitter is de hoogste Amerikaanse militair. Hij heeft meer dan 16.000 volgers. Het weer, het is bewolkt, af en toe valt er regen of motregen. Later in de middag en vanavond is het nagenoeg overal droog.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 Zaterdag 27 februari 2010, dag 58 en nog 307 dagen over. Dat maakt het jouw zaterdagmiddag op week 8. En we begonnen met een mooi nummer van El Jarro met Ain't No Sunshine. Het is wel een heel oud nummer, maar dat doe ik met speciale redenen we gaan een nieuw item in het programma introduceren. Dat gaat vanmiddag, als het goed is, goed komen. Ja, het heeft dus met oude nummers te maken. Wat het precies is, dat ga jij van mij vanzelf horen. Nou, we gaan vandaag even kijken wat er allemaal gebeurd is op 27 februari in het verleden. We gaan even kijken naar de rechtszaak van het jaar waar we twee weken geleden over hadden. Daarvoor gaan we de uitbaten dit keer wel proberen te bellen. Want ik ben nou toch wel benieuwd, want je hoorde twee weken geleden bij mij de, de uitslag ervan van de rechter. Dat ze een spijtbetuiging moest ophangen in eh, dat etablissement. Ik ben benieuwd of ze dat gedaan hebben. Maar Ron die zit in Egypte, dus ik ga even kijken of het straalverbinding wel helemaal gaat werken. Ook gaan we weten wie er allemaal geboren is op 27 februari. En wat er in de bioscopen draait. Dat gaan we ook natuurlijk weer helemaal eh, behandelen voor jou. En natuurlijk heel veel muziek. Die gaat zeker weten goed komen, de muziek. En dat gaan we doen met een mooi nummer van Taylor Swift. You Belong To Me. Ik heb ook bijvoorbeeld nog eh, Albert Hammond klaarstaan. Dat is ook wel grappig. She's upset, she's going off about something that you said she doesn't get your humor in Zandvoort. En jij bent erbij. Thursday. Mooi nummer van de tijd geleden. Waterloo en Robinson. Mr. Tambourine Man. De Muziek We gaan even kijken wat er allemaal gebeurd is op 27 februari. Maar dan in het verleden. Want op maandag 27 februari 1995 ontploft op een markt in Irak een Koerdisch autobom. Die 94 doden kost. En eh, geallieerde troepen bevrijden op woensdag 27 februari 1991 Koeweit, waarmee een eind komt aan de Golfoorlog. En op zaterdag 27 februari 1988... Eh, ja... Eh, bereikt een uh, Gulfstream 4 straalvliegtuig een nieuw wereldrecord door rond de aarde te vliegen in 36 uur en 8 minuten. Rond de aarde. Hoeveel kilometer was dat ook weer rond de aarde? Nou, in ieder geval een hele hoop. Nou, dan gaat hij best snel. Eh, op zaterdagavond en nacht van de zaterdag 27 februari 1982 wordt voor de eerste keer de Nacht van Poëzie gehouden in het Utrechtse muziekcentrum Vredenburg. En op zaterdag 27 februari 1982 landt voor het eerst een Concorde op luchthaven Schiphol. Een gebeurtenis die duizenden belangstellenden trekt. En op dinsdag 27 februari 1962 bombardeerde uh, Noord-Vietnamese communisten het paleis van president Dinh Diem in Zuid-Vietnam. Nou, op de avond van maandag 27 februari 1933 brandt het interieur van de Rijksdag eh, in Berlijn volledig uit. Voor Hitler aanleiding om zijn tegenstanders definitief uit te gaan schakelen. Ja, toen is het gebeurd. Ja, kan ik ook niks doen. Op maandag 27 februari 1905 wordt Maxim Gorgi verbannen naar Riga. En als je denkt, waar ligt Riga? Ik weet het ook niet. We gaan even kijken wie er allemaal jarig zijn, wie allemaal geboren zijn. Chelsea Clinton, dochter van Bill en Hillary natuurlijk. 30 jaar is ze geworden. Erik van het Woud, Nederlands acteur, 49 jaar. Jan van Grinsven, Nederlands doelverdediger, is 50 geworden. Michael Kennedy, natuurlijk de zoon van Robert. Die zou in 1958 eh, geboren zijn. Nou, dat is hij ook. Maar hij is helaas overleden op woensdag 31 december 1997. Veel te jong natuurlijk. Hij zou vandaag 52 jaar zijn geworden. Jon Metgod, 1958, Nederlands voetballer, 52 jaar. Hans en Wim Anker, Nederlandse advocaten, 57 jaar. Nou, er zijn er nog veel meer. Elizabeth Taylor, Brits-Amerikaans filmactrice. Ja, die is ondertussen alweer 78 geworden. En gaan we kijken naar onze Oostenrijkse antroposoof Rudolf Steiner. In 1861 geboren, maar is gestorven op maandag 30 maart 1925. En er zijn niet alleen mensen jarig vandaag op 27 februari, maar er zijn ook mensen overleden op 27 februari. Mr. M. Rupert, Nederlands politicus, geboren op vrijdag 1 september 1911.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 En daarvoor natuurlijk de police. Every little thing she does is magic. En het is ook magie joh, wat hier af en toe allemaal gebeurt in de studio. Je drukt op een knopje en er komt alweer geluid uit. hey, dan krijg je nog een smsje ook. Het gaat allemaal, allemaal de techniek staat voor niks tegenwoordig. Ik vind het wel knap. Allemaal een eh, magic, magie. Nou, wat geen magie is, wat gewoon harde feiten zijn, is de bioscoop top 10. Want die is weer helemaal veranderd. Er zijn weer een hoop nieuwe eh, films in op nummer 10 The Wolfman, een horror uit het Verenigd Koninkrijk. Op nummer 9 Elvin en de Chipmunks. Gangster Boys op nummer 8, een misdaad uit Nederland. Iep, een drama uit België. Op nummer 7, op nummer 6 Shudders Island. En op nummer 5 Percy Jackson en The Lightning Thief. Op nummer 4 De Prinses en de Kikker. Rob, daar ga jij toch binnenkort naartoe of niet? Nee, eh, het, helemaal goed. Gezellig. Uh, Cloudy with a Chance of Meatballs op nummer 3. Een animatiefilm is uit Amerika. En de comedyfilm uit Amerika op nummer 2, dat is namelijk Valentine's Day. En hoe kan het ook anders? Avatar nog steeds op nummer 1. Eh, ja. Een mooi nummer van Noah Jones. Long Way Home. Ja, ik draai een beetje van die oude muziek. We gaan een beetje opbouwen naar eh, Albert Johnson eh, item toe in mijn uitzending. Dat, dat wordt wel leuk. Kijk wat hij heeft meegenomen. Do I said I go before Got a head full of lightning and a head full of rain. And I know that I said I never do it again. Oh, well, I love you, sweet baby, but I always take the long way home. I put food Traded all tomorrow for the highway instead. Watch your back if I should tell. Your love's the only thing I'd ever known. One thing's for sure, sweet baby, I always take the long way home. Jones hoorde met A Long Way Home. dit is Robert Palmer met Addicted to Love. En ik zei het begin van het uur al, ik heb wat nieuws uh, voor mijn uitzending. En we gaan even testen of dat gaat werken. Hey Albert-Jan, wat heb je nou weer meegenomen? Nou, zet hem maar gauw op. just let it all hang out. around de Commodores met de Brick House. 1978 is hij naar voren gekomen. En hoor even. Ja, hij is nog echt van de oude LP van de live versie van de Commodores. Inclusief kraken, nou niet zoveel gelukkig. Het was weer hartstikke mooi. Ehm, grote LP's, dan met eh, vier LP's erin. Uh, er zijn hele mooie nummers op. Maar zo direct gaan we even kijken wat Albert John nog meer heeft meegenomen voor ons. Eh, ik denk dat het wat wilder wordt. Dus gaan we gewoon weer op de hedendaagse manier doordraaien met de computer. En dat doen we met de nummer van Rigby. One Song. Zo Rick krijgt mij het weerbericht. All I need is one song, one line.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 Ik moest even denken, ik word meteen afgeleid weer, maar dat maakt eh, helemaal niet uit. Het eerste uur van jouw zaterdagmiddag zit er bijna op. Dat betekent dat we nog één nummer gaan draaien tot, dat, tot aan het nieuws. Nou, het worden de anderhalf, zie ik al. En dat doen we met Natalie Cole en Ned King Cole met Unforgettable. Zo direct het weerbericht, want vandaag valt er af en toe regen en het wordt een graad op 8 en 9.